En in een café is een man bewusteloos geslagen door Ajax-supporters nadat hij had gejuicht voor de winnende goal van Tottenham Hotspur, meldt het parool. Hij was kort daarna wel weer aanspreekbaar. Gisteravond verloor Ajax op de valreep met 3-2. Ver in blessuretijd maakte Tottenham het beslissende doelpunt. De Europese regeringsleiders gaan vandaag proberen een soort Europees regeerakkoord te schrijven. Ze zijn daarvoor bij elkaar in de Roemeense stad Sibiu voor een informele top. In dat regeerakkoord moet komen te staan waar de Europese Commissie na de verkiezingen later deze maand mee aan de slag moet gaan. Alle landen hebben een wensenlijstje gemaakt en op dat van Nederland staat bijvoorbeeld dat er meer aandacht komt voor het klimaat. Ook moet er wat Nederland betreft meer aandacht komen voor veiligheid, terrorismebestrijding en migratie. Eén onderwerp is op deze informele top taboe, de brexit. De Britten zijn er niet bij in Roemenië en de 27 andere lidstaten willen op deze top vooral naar de toekomst kijken. De automobilist die in Breda een vrouw met een rollator aanreed en daarna doorreed, heeft zich bij de politie gemeld. Het is een man van 27 uit Breda. Beelden van de aanrijding waren dinsdagavond te zien in opsporing verzocht. Daarna meldde zich een belangrijke getuige... waardoor er een goed signalement van de dader kon worden gemaakt. De vrouw ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.